uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Dalai Lama zegt dat hij al een tijd op de hoogte was... van verhalen over seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Op een persbijeenkomst in Amsterdam zei hij dat hij al in 1993... over de beschuldigingen heeft gesproken. En dat ging vermoedelijk over Sogyal Rinpoche... een van de bekendste boeddhistische leraren. Gisteren sprak de Dalai Lama met vier slachtoffers van misbruik door boeddhistische leraren. De initiatiefnemer van dat gesprek is verbaasd dat de Dalai Lama al zo lang op de hoogte was... en teleurgesteld dat hij geen concrete maatregelen heeft aangekondigd. In Amstelveen zijn omwonenden van de Sint-Urbanuskerk geëvacueerd... vanwege een uitslaande brand in dat gebouw. Bij de brand ontstaat veel rook. De oorzaak is nog niet bekend. De katholieke kerk staat in de wijk Bovenkerk... aan de rand van het Amsterdamse bos. In de Duitse stad Chemnitz zijn 15 mannen opgepakt... na een demonstratie van de rechtsradicale groepen. Ze zijn lid van wat ze zelf een burgerwacht noemen. De mannen zouden gisteravond na de betoging... eerst gasten op een verjaardagsfeest hebben bedreigd. Daarna gingen ze in een park op jacht naar mensen met een niet-westers uiterlijk. Ze dreven zeven mensen in het nauw. Een van hen, een Iranier, raakte gewond. In het Oost-Duitse Chemnitz zijn al weken spanningen... nadat twee migranten waren opgepakt voor het doodsteken van een Duitser. In de Filipijnen heeft de orkaan Mankoet een ravage aangericht. Vooral op het eiland Luzon zijn gebouwen verwoest en bomen omgewaaid. Zeker twaalf mensen zijn om het leven gekomen. Gevreesd wordt dat er meer slachtoffers zijn. Tienduizenden mensen hadden de afgelopen dagen een veilig heenkomen gezocht. In de orkaan worden nog steeds windsnelheden tot zo'n 200 km per uur gemeten. Mankoet is nu op weg naar Hongkong, waar hij vannacht plaatselijke tijd aan land komt.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 We zijn weer eh, aanwezig. Aangeschoven is Quinten. Uh, Quinten die eh, had een, heeft een schokkend nieuwtje. Dat gaat hij nu onthullen. Vandaar ook de spannende muziek. De hele spannende muziek. Dus Quinten. Vanavond. Bereid je voor. Wat trein 11 arriveert vanavond in Zandvoort. <laughs> Hoofdconducteur Alex en Quentin Brouwer staan voor jou klaar. Oh mijn god jongens. <laughs> kun je aan de mensen die niet weten wat trein is... kun je uitleggen wat dat inhoudt? Kijk, ehm, als je drinkt... raak je uiteindelijk een beetje de weg kwijt, toch? Mhm, Zo kunnen we het wel stellen. Ja. En eh, deze trein gaat naar een plek... Je hebt geen idee. Want je weet niet meer wat er gebeurt. Oh. Dus we gaan naar het plaatje van de kaart. En daar komen we aan met macht 7. Exact, zo komt hij langs. <laughs> Oké. En dit dus- is alweer de elfde editie. De elfde editie van de bako trein En eh, zijn er nog kwalificaties om... Eh, eh, mee te mogen doen? Mee te, doen aan de bako trein kunnen mensen zich daarvoor opgeven? Ja, je moet wel gewoon je drank kunnen hebben. Je moet gewoon een fles achterover kunnen tikken en nog kunnen lopen. Oké. We drinken, we drinken alleen maar Bacardi, zeg maar. Ander, iets anders drinken we niet. Oké, en is het eh, echt alleen Bacardi Bacardi? Of is, heb je ook Bacardi Lemon, Bacardi ook hard? Eh? Nee, nee, nee. Alleen, ja, we wisselen wel eens af. Maar dan moet iedereen ook diezelfde hebben. Oké. Je kan niet met vier verschillende soorten flessen aankopen. Nou, oké. Zit wat in. Zit wat in. Solidaire bakertuin. Solidaire bakertuin. Oké. Dus eh, is, is er ook nog... In, in, bij de NS heb je natuurlijk een, heb je de eerste klas, tweede klas, staanplaatsen. is dat bij jullie ook zo ingedeeld? Of... Ehm, nou ja, het, het, het, je hebt zeg maar staand en liggend. Die twee klassen heb je. Want uiteindelijk, uh, je, iedereen begint in de staande klasse. Maar naarmate hoe, hoe, hoe, harder mensen gaan, eh, gaan die liggen. En dan zie je uiteindelijk de, de enigste die op de staande uh, klasse blijven. Die, dat is de elite. Oké, dat is dus de, de, elite die, die, die kan mag... die staan beter bekend als de bakolite of de alcoholite. En, en schaar dus jij je onder die grote? Jazeker. Jazeker. Ja, stomme vraag. Stomme vraag. Ik, eh, ik, weet niet waar, uh, wat voor een ander antwoord je had eh, verwacht. <laughs> ja, ik weet het niet. Ik denk misschien dat je had gezegd... Nou, ik ben er geen opleiding voor of ik heb de opleiding bijna afgerond. Ik ben hoofdconducteur. Ja, bent hoofdconducteur. Samen met ah. Alexander Bartels. Dus, ah, oké. Nou, iets om trots op te zijn. <laughs> zijn nou. er ook nog side effects van de, de, de ja, nou ja, je hebt soms pijn in je hoofd, duizelig, kotsen, depressie. Mhm. Eh, ja, dat is het eigenlijk voor de rest. Eh, is de laptop top. Oké, nou, ik eh, sta natuurlijk bekend als de koning van de slechte bruggetjes. Dus... <laughs> ja, wat gaan we eens doen? <laughs> Side effects, de chainsmokers.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 Oh, ik was eigenlijk niks aan het laten zien. Ik was meer gewoon even eh, voor mezelf even... Laat ik zo zeggen, ik, voor de mensen die, die eh, mijn personal evolvement niet hebben gevolgd. Ik ben eh, vanaf januari ben ik aan het sport gegaan hartstikke trots op mezelf. 16 kilo lichter in de tussentijd. En ehm, ik, ik, ik eh, had tijdens het werk... Ik was maar, en het klinkt een beetje ja, stoer doen rijden. Dus als half Zandvoort nu uit, sorry. Maar ik was op een gegeven moment... Ik, rekte hem even uit op werk. En ik stekte zo mijn armen naar voren, naar onderen. En op een gegeven moment, ik, ik wrijf even zo een beetje rekken. En ik ik denk, hé, hey, ik voel spieren. <laughs> ik voel gewoon spieren. Wat is dit nou, jongen? Ja. Er zit gewoon een beetje kast toe in, een beetje armpjes, weet Een beetje een Ikea nachtkastje. Nee, nee, nee, dat, eh, dat zeker. Ja, nou, goed bezig. Goed ja, bezig. Eh, <laughs> dus, ja, dat, dat, dat, eigenlijk. Eh, dus ja, dat en nog veel meer onzin hoor je hier eigenlijk altijd. Ja, veel meer doen we eigenlijk niet hier. <laughs> Ik moet zeggen, het bullshit gehad is wel wat lager nu Patrick weg is, maar... Ja, het is, ik mis hem wel, mis hem wel. Nou, Mis hem altijd, mis hem altijd. Ja. Hey, ehm, wij gaan eh, intussen gaan verder. Want eh, jij eh, hebt dit weekend... ga jij Bakelterrein 11 ga jij voortzetten? Jazeker. Dus jij hebt een gevuld weekend. Ja. En we hebben net een nieuwtje erbij gepakt. En dat is een nieuwtje waar ik op zich wel... Ah, was wel verrast. Ik had niet verwacht. Nee, ik ook niet. Maar als je... Nou, laten we maar gewoon even zeggen. vertel. Nou, Jay-Z is dus de best verdienende rapper in hiphop. Had ik niet gezegd. Ik had eerder gekeken naar Kendrick, weet ik het wie. Maar dat is volgens eh, Forbes. De rapper staat met bijna 66 miljoen euro per jaar op de eerste plaats. Het afgelopen jaar toerde hij solo met de 444 Tour... en met zijn vrouw met de On The 2 Tour. Over de hele wereld. Ook verdiende hij aan, eh, aan het Everything Is Love album dat in juni verscheen. Oh, daar verdiende hij ook aan. Gaat zo ah, geweldig nou, Maar niet, uit, maar niet uit. Diddy ken ik niet. Ken jij dat, Diddy? Zeg, Diddy? Maar, zeg maar niks hoor. Diddy? ja. Diddy. Sean Combs. Ja, wat nee. Diddy Dirty Money. Zeg me niks. Maakt niet uit. Die heeft dus de afgelopen drie <laughs> jaar de lijst aangevoerd. Die zakt naar de tweede plaats. De rapper haalde zijn inkomen vooral met samenwerkingen, eh, uit samenwerking met Siroc Wodka, De Leon Tequila en Aqua water. Lekkere marketing hier. Sean Combs, zoals Diddy in dagelijks leven heeft, heet, verdiende ruim 55 miljoen euro per jaar. Dus een goed salarisje. Oh, en dan hebben we op de derde plaats Kendrick Lamar met 50 miljoen 50 miljoen. 50 miljoen euro. Alsof het niks... En dan kun je bedenken, dan verdienen ze dat per jaar. Maar dat gaat er volgens mij ook echt weer... Met, met een rotgang gaat dat eruit, volgens mij. Nou, kijk... Weet ik niet. Denk kijk, ik, we noemen hier nu drie rappers op die best volwassen zijn. Heb ik zo het idee. Jay-Z die heeft gewoon een vrouw, kinderen. Weet Ja. Dus ja. zeg maar, ik, zie, ik zie hem niet naar weet ik veel wat van tent gaan en met geld spenden alsof het niks is. Nou ja, dat, dat, dat, durf ik ze niet zeggen. Want, eh, eh, want het is natuurlijk van Jay-Z ook wel bekend dat hij meerdere malen vreemd gegaan is in zijn relatie. Eh, dus volgens mij, ja, weet je, volgens mij is Jay-Z, ja, dat is misschien een beetje slecht gelinkt dan. Maar volgens mij gaat hij nog steeds wel aardig van... nou, ja. die man heeft dus in één avond 91.000 euro uitgegeven. dus ik, ik neem het terug. Ja, maar dat is een tonnetje bijna. Hè. Tonnetje hier, tonnetje daar. Ah joh, dat ken je zo kwijt. Ja, kennen we zo kwijt. Hey, ehm, dan, eh, je, noemde net eh, natuurlijk ook Drake. En eh, we gaan zo ook lekker luisteren naar Drake. Om half negen hebben we natuurlijk MC Falafel. Die staat natuurlijk alweer te trappelen, jongen. Ergens beneden aan de trap. Dus die heb er compleet veel zin in. We gaan straks ook nog heel even terug even naar een stukje van Mac Miller. Want is natuurlijk, eh, vorige week is dat bekend geworden dat hij is eh, gaan hemelen. Hij is er niet meer. Ehm, en daar gaan we dus straks nog heel even op terugkomen. Want zijn lichaam is dus overgebracht naar Pittsburgh. En we gaan jullie straks even vertellen eh, hoe en wat daar nou precies allemaal achter zit. We gaan naar Drake toe. In My Feelings staat natuurlijk ook alweer een tijdje in de lijst. Misschien iets minder geluisterd, maar daarom zeker niet minder.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 Hierna Martin Garrix, Kelly in Ocean. Om half negen staan we natuurlijk klaar voor jullie met de Euro Breakdown. Onder andere MC Falafel die ons gaat aankondigen en blij maken. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. I'm just being real. My shit looks. Ocean, Martin Garrix en Kelly. Het hoorde je onder andere voorbij komen. Dus eh, ja. Hey, we gaan even naar het nieuwtje van eh, Mac Miller toe. Want eh, Mac Miller ja, is helaas niet meer onder ons. Ehm, nou is bekend geworden dat zijn lichaam is dus naar Pittsburgh gebracht. Het eh, lichaam van de vrijdag overleden eh, rapper Mac Miller is eh, overgevlogen van Los Angeles naar zijn geboortestad Pittsburgh. En later deze week wordt door een Joodse uitvaartdienst, dat, in ieder geval de dienst dus gehouden, meldt TMZ. Ehm, en dinsdag werd er in Pittsburgh al een herdenking gehouden voor de rapper. Een ex van, een ex, ja, van zangeres Ariana Grande in het Blue Side Slide Park. Die gaat lekker heel veel Jezus, Nou. Het park in eh, Pittsburgh, dat eh, tevens ook eh, de naam van Mac Miller's debuutalbum... ja, daar, heeft, daar kwamen dus honderden fans dus bijeen. En ja, de 26-jarige Miller werd vrijdag helaas dus dood in zijn woning in Los Angeles aangetroffen. Hij is dus waarschijnlijk gestorven door middel van een overdosis. En het blijkt dus, op het moment dat zij zijn lichaam ontdekt hebben... dat het al een paar uur daar lag. Oh, is dat zo? Ja, Ja, hij schijnt al wel een tijdje dood te zijn geweest, om het even zo te zeggen. Dus ja. Dus ja, dat is wel even wat, eh, was even wat, wel minder leuk nieuws. Maar ja, eh, ja, artiesten gaan vrij jong de laatste tijd. Dat, lijkt weer een beetje een modegril. Helaas, helaas. Helaas. Maar ja, mag de pret niet drukken. Want in de tussentijd eh, schuift er iemand oh. de trap op.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 Op plek 18 Side Effects featuring Emily Warren en The Chainsmokers. Losing It van Fisher vind je op 17. Plek 16 is Don't Leave Me Alone, Emery en David Guetta. Born to Be Yours, Kaigo staat nog steeds op plek 15. In My Feelings Drake vind je op plek 14 en 13 hoorde je net Ocean van Kelly dan Martin Garrix. Happier van Marshmallow vind je op plek 12 en op plek 11 is het solo Demi Lovato en Clean Bandit. Op plek 10 Happy Now van Z gaan we nu naar luisteren. Komen we straks natuurlijk weer bij jullie terug. We hebben nog genoeg nieuws en leuke zaken en rolletjes en vertier hebben we voor jullie klaarstaan. Dus ik eh, ben benieuwd, uh, Quinten, heb jij nog spannende verhalen voor straks? Mm, ik kan over... Ik, juicy stories. Ik kan er wel even over nadenken. Je kan er wel even over nadenken. Komen we op de... Terwijl Quinten gaat nadenken over een juicy story... gaan we kijken of jij er ook happier van wordt, net als Seth.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 ben jij nu wel blij? Ja, zeker, zeker. maar het, is ook gewoon, het is weekend, eh, onder andere. En ehm, eh, dat, ik ben gewoon een heel weekend vrij. Het is gewoon hele weekend gewoon geen zorgen, helemaal niks. Geen stress, niet extra werken. Niet het enige wat ik, waar, ik op zit te wachten is die baby. Ja, nou ja, ik denk dat ik daar wel mee zit. Ja. Kun je nog wel lekker slapen? Ja, dat, dat, dat wel. Maar ik vind het wel, wel een beetje zielig voor mijn vrouw ondertussen. Ja, zielig, vervelend voor mijn vrouw eigenlijk. Eh, want eh, ja, die, die moet acht keer per nacht moet ze de bed uit plassen. Ah. Eh, ik heb wel eens tegen haar gezegd, zeg niet om je te pesten, maar eh, ik ben zo blij dat ik geen vrouw ben. Want ik denk, ik ben gewoon een fucking watje. Ik zou dat echt niet kunnen. Ik zou het echt niet aankunnen. Ja, ja. ja, ik, weet, Ik, weet, niet zo heel goed. Eh, ik, zou, ik, zou dat echt, ik zou het ook niet willen, maar ja. Hoe kan je dat vergelijken? Zeg maar? Ja, nou, ik denk dat het niet te vergelijken is. Eh, maar ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben in ieder geval blij eh, dat... Eh, ja, in ieder geval, dat, nogmaals, dat ik geen vrouw ben. Ik heb heel veel respect voor de, voor de vrouwen die, die dat doen. En die het moeten doorstaan. want ik... Nee, nee, Ik zie hier een, een, een belangrijk artikel. Oh jee. Dat oh, een goede klap in je ballen is exponentieel pijnlijker dan een kind. Oeh, maar dat zou ik dus... Ik zou het niet oh. zeggen in het bijzijn van een moeder. Nee. nee. Maar daarentegen, zij hebben nog nooit gevoeld hoe het is om in je ballen getrapt te worden. Dat is waar, dat is waar. Nou, moet ik ook wel zeggen, pijn, je, hebt ook van die uitspraken van die vrouwen. En dat zijn dan, dat zegt mijn vrouw gelukkig dan niet. En die hebben ook wel eens vrouwen die zeggen van... Ja, maar het is net alsof je een mandarijn door je neus uit moet persen. Wie krijgt het voor <laughs> elkaar om in godsnaam een mandarijn... Door, zijn, huig, door zijn neus. Dat kan niet. Nee, maar Kim het kind moet er toch uit. Ja, nee, maar ja, die vrouwen die gaan tijdens de zwangerschap worden daar op voorbereid natuurlijk. Dus dat lichaam dat gaat zich helemaal klaarmaken om eh, ja, eh, in ieder geval te, in ieder geval te gaan, gaan bevallen. Weet je, dat is gewoon, je hoort tijdens de bevalling en sorry vrouw hoor je dit. Ja. Dat dus. Oh, die vrouwen die moet echt een inspanning leveren natuurlijk. Eh. We hebben dus, een, er is dus een officiële manier van pijn. Uh, maar, een soort eenheid van pijn, zeg maar. En dat is een tel blijkbaar. Oh. En 45 eh, is dus het limiet wat een mens kan begrijpen. Ja. Maar terwijl een moeder bevalt, eh, voel je 57 del aan pijn. Dus ja. hoe werkt dat? En dat is ongeveer gelijk aan 20 botten die tegelijkertijd worden gebroken. Maar daarentegen, oh. een trap in je ballen is 9000 del. Oh, mijn god. Oh, ik, ik grijp heel even. Oh, gewoon puur pijn. Omdat ik gewoon... Ik, ik ben wel eens in, in de, de, de hele delen geraakt. Ja, ik ook. En het... Uh, maar <laughs> ook gewoon een, een, een, zacht tikje kan je van gaan liggen. Oh. Gewoon, ik heb wel eens een keer voor de grap... Wou iemand dat bij mij doen, gewoon met, met zijn been. Een heel zacht tikje en ik, ik ging gewoon liggen. Wow. Eh, oh, dat was het. Maar je gaat. Je, gaat, Je, en je staat ook even niet meer op. Ik heb ook wel eens gehad, op een gegeven moment heb ik, nou, ik heb wel eens inderdaad was een schop of een trap gehad. En ik heb ook wel eens gehad, toen kreeg ik daar volgens mij een trap. En toen werd ik zo'n pijn dat ik er misselijk van werd. Ja, ja, dat is het ook. Gewoon. Dus ah, sorry vrouwen, we, we, wijken een klein <laughs> ja, <laughs> inderdaad. Dus wel respect natuurlijk voor het vrouwelijk publiek. Maar ja, het is pijnlijk, het is moeilijk. Ik heb er heel veel respect voor dat jullie, eh, dat jullie het doen en aandurven. Want wij doen het niet. Nee. Nee, absoluut, absoluut niet. Ik, eh, nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Eh, jongens, wij gaan eh, in de tussentijd <laughs> gaan we gewoon weer verder. Want eh, als ik aan die pijn moet denken, dan uh, knip ik verder heen. We hebben nog een, iets, iets meer dan een kwartiertje. Dus we gaan door naar uh, Jackie Chan, Chesto. En daarna gaan we natuurlijk langzaam naar die onthulling van de nummer 1 gaan we toe. Want er is een nieuwe nummer 1. Ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden.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 And I Bon featuring Martin Garrix. En jongens, we gaan eh, straks eh, we gaan langzaam eh, gaan we werken naar de nummer 1. Want ja, wie zou daar nou staan? We hebben natuurlijk een hele tijd Whenever, Wherever gehad van uh, Conor Mert. Ik heb al gezegd dat hij niet meer op nummer 1 staat. Dus ja, dan is de vraag, wie vervult die plaats dan? Dus daar gaan jullie, ja, denk ik, nu er maar achter komen. Jongens, het is tijd. De onthulling we gaan beginnen. Nummer 10 staat Happy Now van Z. En op plek 9 Body van Loud Luxury. Op plek 8 hoorde je natuurlijk net Jackie Chan en Chesto. Stap voor stap van Kaffehauser vind je op plek 7. High on Life featuring Bon Martin Garrix vind je op plek 6. En Rise Jonas Blue op plek 5. Promises met Sam Smith en Calvin Harris vind je op plek 4. Op plek 3 hoor je, hoorde je Ja Ja van Aya Nakamura. En op plek 2, Whenever, van Conor Mayert en Chris Cross Amsterdam. En ja, wie staat er dan op 1? Als je een beetje hebt opgelet, gaat het dus om een plaat... die uh, denk twee weken geleden in, in de lijst naar voren is gekomen. En eh, daar zit dus ook een, eh, een oudheid bij. Een, een hele bekende DJ, MC. Volgens, volgens mij was, was, was hij een DJ volgens mij toen de tijd. Niet echt een MC. Hij was geen MC volgens mij. Hij is onder andere bekend eh, van L'amour toujours, dus eh, I'll Fly With You. En hij heeft dus eh, nu zijn kunsten geleend aan Dinoro op de platen In My Mind. Dan heb ik het over niemand minder dan Gigi Agostino... die dus deze week op nummer 1 staat. En ik zie Quinten heel raar kijken. Maar we gaan straks wel eens even, we gaan straks even wat vertellen over Gigi Agostino. Vind ik een heel goed idee. Tot straks. De nieuwe nummer 1. Gigi Agostino, Dinoro In My Mind. dreams we had, the love. Breakdown, De Noro, Gigi Agostino, In My Mind. Gaan we jullie natuurlijk nog even wat, eh, wat over vertellen. Want eh, ja, deze man, eh, Gigi Agostino, heeft nogal een geschiedenis. Wat is dit dan? <laughs> ik zie in één keer wel verschrikte ogen zie ik opkomen. Nieuwe jingle, vond ik leuk. Leuk. Gevonden. Ik vind het bij je heel enthousiast. Ja, ja inderdaad. Heel, maar het mag heel enthousiast. Ehm, Gigi Agostino, ook wel bekend als eh, Luigi Celestino Di Agostino, beter bekend als Gigi Agostino, eh, wordt dit jaar 51, is een Italiaanse DJ en producer en remixer. En ehm, ja, Gigi Agostino is eh, natuurlijk eh, bekend eh, van een aantal platen. Waaronder L'amour Jours, die ik net inderdaad ook al aanbracht. Ehm, en hij heeft flink, flink wat betekent eigenlijk voor, voor, de, muziek, voor de muziekwereld. Ehm, hij heeft, als je gaat kijken naar nummers... Ja, ja, goed zo, dank u. Hij heeft onder andere natuurlijk Bla Bla Bla gemaakt, La Passion, nou, L'amour Joues, Silence, The Riddle... This is the riddle of the night. Oh yeah. Ik dacht dat het rhythm was. Ja, de rhythm. Of kan ook. Eh, maar hij heeft, hij, heeft, hij heeft zijn kunst hij heeft dus aan, aan flink wat, eh, wat platen gehangen. En eh, zoals ik al eerder zei, hij wordt dit jaar alweer 51. Dus slechts een jaartje ouder dan, dan David Guetta eigenlijk. En natuurlijk al veel langer bekend. Hij was in de jaren 90 was het onder andere een uh, veelgedraaide DJ. Die op heel veel platen in ieder geval te vinden was. En ehm, hij is dus in 1986 gestart met zijn carrière. Hij heeft in een disco opgetreden waar mensen dus in het begin nog wegliepen. Ja, zei Gigi zelf, zelfs parkeerplekken <laughs> Zelfs de parkeerplekken liepen leeg. Oh. en later eh, is hij eh, toegetreden tot het team van Media Records. waar hij dus ja, het sublabel van Nots, Noisemaker managed. No, notsmaker. <laughs> ja, ik moet echt een bril hebben, denk ik. Ik denk dat... dat ja, dus al met al is DJ Agostino een hele bekende artiest. Hij heeft zijn kunst dus op veel mensen verleend. En dus nu ook aan de nummer 1 van de Euro Breakdown in My Mind. Nou, goed bezig. Maar je kent de DJ Agostino echt nou, niet? Nou, ik ken, ik ken die nummers van hem ken ik wel. Maar, ja, je kent toch wel L'amour du jour? Ongetwijfeld. kan je niet even een stukje laten horen? Ja, dat kan ik, dat kan ik. Oh, kijk, hier, nu ik, komt het Zo, zo ben ik, eh, zo ben ik. Gigi maar, pakken we gewoon even een plaatje. We gaan nou ook lekker dus jij bent hiermee, Jij bent hiermee opgegroeid? Ik ben hiermee opgegroeid, inderdaad, ja. Even kijken. En dan gaan we hem er even, even bij pakken. Uh, eens even kijken. Ah, ja, duurt lang genoeg, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ga, in de tussentijd ga ik hem opzetten. En dan draai je hem gewoon lekker op de achtergrond. Dit is dus, denk ik wel zijn bekendste plaat ever. Oh, natuurlijk. Hé. Eh, ik wou net zeggen, dit is zijn bekendste plaat ever. Dit ken ik wel hoor. Zeker, zeker. Dus we gaan afsluiten jongens. We gaan eh, door naar volgende week. Gigi Agostino trapt hem even voor ons af nog een minuutje. En dan eh, zou ik zeggen, tot volgende week. Geniet ervan, wij genieten van jullie. I love you.